en een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Van alle lidstaten van de Europese Unie was Nederland deze eeuw relatief gezien de grootste netto-betaler. Dat zijn landen die meer afdragen aan de EU dan er geld uit Brussel binnenkomt. Afgelopen jaar droeg Nederland 2,5 miljard euro meer af dan de EU hier investeerde. Alle Oost-Europese lidstaten en bijna alle zuidelijke landen kregen juist veel meer geld uit Brussel. Bij grote verkeerscontroles heeft de politie vannacht meer dan 20 auto's in beslag genomen. De politie controleerde bij een tankstation langs de A12 bij Arnhem en op de A1 bij carpoolplaats Twello. De politie controleerde op drugsbezit, wapens, vuurwerk en openstaande schulden. Tienduizenden euro's aan schulden werden ter plekke betaald. De politie werkte samen met onder meer de Belastingdienst en de douane. De evacuatie van burgers en rebellen uit het oostelijk deel van de Syrische stad Aleppo is aan het eind van de ochtend stilgelegd. Volgens de Syrische autoriteiten hebben rebellen de voorwaarden voor het staakt het vuren geschonden. Niet duidelijk is wat precies de aanleiding is voor het stoppen van de evacuatie. Er waren berichten over ontploffingen in de stad. De 27-jarige Brit die was aangehouden in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok is weer vrijgelaten. Hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte in de zaak, maar wordt op dit moment niet voorgeleid. De man liep naast Kok voor die werd geliquideerd op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Het is niet duidelijk wat de Brit daar precies deed, maar hij is volgens de politie niet de schutter. Kok werd in zijn auto op de parkeerplaats doodgeschoten. Het weer, vooral in het midden, westen en zuiden hangt lage bewolking. Langzaam gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen, maar op sommige plaatsen blijft het mogelijk de hele dag grijs. Het wordt 5 tot 9 graden. In het weekend veel bewolking, met zaterdagavond tot zondagochtend lokaal wat regen.